Ook bij Deliveroo en Uber Eats kun je je favoriete pokeball of kapsalon vanavond wel vergeten met de trein zit er ook al niet in. Er zijn zoveel wissels bevroren dat ProRail en NS de dienstregeling vandaag hebben platgegooid. Sommige regionale treinen die niet van NS zijn, rijden nog wel. En of je morgen wel met de trein naar je werk kunt, ik zou er nog niet op rekenen. NS komt straks met meer info. En wat ook al niet kan, inbreken terwijl de sneeuw ligt. Kwam een boef in Roosendaal in Brabant vannacht achter. Hij had een ruitje van een bestelbusje ingetikt en jatte een paar kratten met gereedschap. Alleen had hij er niet goed over nagedacht, want agenten konden hem zo terugvinden. Ze hoefden alleen maar de voetsporen in de sneeuw te volgen. De man zit nu vast. Ja, je kunt natuurlijk gaan langlaufen of sleeën, maar aan deze activiteit denk je misschien wat minder tijdens dit weer. Kamperen. Zo'n 25 mensen zetten gisteren hun teentje op in Drenthe en werden wakker onder een laag sneeuw, hoorde RTV Drenthe. Als je eenmaal slaapt, dan slaap je wel, dus dat scheelt. Eh, je heb je echt geen koude tenen? Eh, nee. nee, ja, goede materialen, dat eh, doet, <laughs> doet, heel veel, denk ik. Het helpt ook als je je hondje je warm houdt in de tent. Gaat mee het slaapzak in. <laughs> bij jou of bij jou? Nou ja, dat is, bij ons, ja. Ze heeft van die, eh, die heeft heerlijk geslapen. Die had het echt niet koud. Ook deze jongens stonden op de camping met tent die aan één kant nogal open is vindt de verslaggever van RTV Drenthe ook nogal wat. Sorry, maar is dit te doen? Nou, als je in een goede slaapzak ligt, dan is het prima te doen. Zeker. Ja hoor. Ja. Even de reden eruit is even pittig, maar uh, is prima te doen. sorry, maar even een vraag. Maar als je moet plassen dan? Dan moet je van tevoren doen. <laughs> Ja, en nog het weer. Het zal je verbazen. Het sneeuwt. In Zuid-Limburg kan het ook ijzelen. Vannacht blijft het wit bij een graad of min 6. En ook morgen bewolkt en af en toe sneeuw. Later wordt het droger. En het blijft ook de rest van de week vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een korte file op de A22 Beverwijk richting Velsen.